Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Eerste Kamer leven nog veel vragen over de donorwet van D66 Tweede Kamerlid Dijkstra. Zij stelt voor dat mensen in principe orgaandonor zijn... tenzij ze registreren dat ze dat niet willen. In de Tweede Kamer werd de initiatiefwet destijds aangenomen... met de kleinst mogelijke meerderheid. In IJsselstein heeft brand gewoed in enkele loodsen met boten. Zwarte rookwolken waren kilometers ver te zien. Slachtoffers zijn er niet. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de schade en de oorzaak van de brand in IJsselstein is nog niets bekend. De aantallen telefoontaps die per jaar worden uitgevoerd door de AIVD en de MIVD worden toch ieder jaar bekendgemaakt. Dat heeft het kabinet besloten. Het gaat alleen om cijfers, niet wat er in die taps is opgevangen. In december oordeelde de Raad van State in een procedure... die was aangespannen door privacyorganisatie Bits of Freedom... dat er geen goede reden is voor geheimhouding. Volgens de Raad van State leveren de cijfers geen inkijk... in het werk van de geheime diensten op voor kwaadwillenden... zoals de overheid aanvoerde. In Den Bosch is een man alsnog veroordeeld voor de zoutzuurmoorden. Hij stond terecht voor het laten verdwijnen van twee Irakezen in 2009 en 2011. De rechtbank sprak hem eerder vrij, maar het gerechtshof heeft hem nu zeven jaar cel opgelegd. De Irakezen werden gedood en opgelost in zoutzuur. De vrouw van de man kreeg zes jaar cel. In Italië is een postbode aangehouden die een heleboel post niet bezorgd had. In zijn garage lagen honderden kilo's post, van bankafschriften tot telefoonboeken en rekeningen van het energiebedrijf. Waarom de postbode zoveel achterhield is niet bekend. Italiaanse posterijen zullen de post zoveel mogelijk alsnog bezorgen. Het weer, geregeld zon en droog, het is een graad of 8. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag klaart het op.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 Een paar ongelukken veroorzaken al heel veel vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Knopend Eemnes al een half uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is daar ook de parallelbaan dicht. Meer dan een uur oponthoud op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet.